CNN meldde korte tijd later ook dat Zelensky naar de VS komt... en daar onder andere president Biden ontmoet. Het zou de eerste keer zijn dat Zelensky Oekraïne verlaat sinds het begin van de oorlog in februari. In Washington woont Zelensky volgens Punchbowl News... een gezamenlijke zitting van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat bij. Na de excuses voor het slavernijverleden moeten Nederland en Suriname nu de dialoog gaan voeren... over wat er verder moet gebeuren om invulling te geven aan die excuses. Dat zijn minister voor Rechtsbescherming Weerwind... na afloop van een gesprek met de Surinaamse president Santokki. Weerwind is op werkbezoek in Suriname. Volgens hem is door de excuses de weg naar samenwerking gevonden. Op en direct rond de Veluwe mogen van de provincie Gelderland... de komende jaren geen windparken worden gebouwd. Dat is om te voorkomen dat de wespendief in aanvaring komt... met de wieken van de windmolen. De wespendief is een roofvogel die lijkt op de buizerd. Volgens op Gelderland is het streven dat er in de zomer... honderd broedsparen van de wespendief op de Veluwe zijn... Deze zomer waren er zes paren te weinig. Zo'n 4 tot 5 miljoen Argentijnen waren bij de huldiging van het nationale voetbalelftal in de hoofdstad Buenos Aires. Dat leidde tot chaotische taferelen. De busrit van de spelers met de WK-trofee moest worden afgebroken vanwege de grote drukte. Sommige fans sprongen van een viaduct in de bus. De eindbestemming was aanvankelijk de Witte Obelisk op de Plaza de la Republica. Maar door de enorme mensenmassa kwam de bus niet zo ver. De spelers zijn uiteindelijk per helikopter verder gebracht. Het weer. Vannacht is het grotendeels droog en de temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De komende dag is het wisselvallig met eerst wat ruimte voor de zon en later regen.